kunnen dat vanaf 14 december alsnog doen. Ze kunnen dan aansluiten bij de tweede ronde voor de mensen die de prik vorige week al wel hebben gehaald. In de week van 11 januari volgt voor hen dan een extra tweede ronde. Volgens de GGD zijn veel vragen binnengekomen van ouders die bijvoorbeeld door ziekte de eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep hebben gemist. In München is het proces tegen John Demjanjuk begonnen. Dat gebeurde met bijna anderhalf uur vertraging omdat er 200 journalisten op af waren gekomen. In de rechtszaal is maar plaats voor 68 verslaggevers. Demjanjuk wordt verdacht van oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Hij zou als bewaker in het vernietigingskamp Sobibor hebben geholpen om bijna 30.000 Joden naar de gaskamers te brengen. Staatssecretaris Van Bijsterveld investeert vanaf volgend jaar jaarlijks 17 miljoen euro in de praktijkopleiding voor aankomende docenten. Ze worden voor de klas tot leraar opgeleid en daarbij intensief begeleid door de school en de opleiding. Van Bijsterveld hoopt niet alleen de aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk te verbeteren, maar ook het tekort aan docenten terug te dringen. De ondergrondse deeltjesversneller in Genève heeft een record gevestigd. Bundels protonen werden met 1,18 biljoen volt door de tunnel onder de Frans-Zwitserse grens gejaagd. De onderzoekers willen volgend jaar nog hogere snelheden bereiken. Anderhalve week geleden werd de 27 kilometer lange cirkelvormige tunnel weer opgestart. Nadat die in 2008 vlak na in gebruikname was stilgelegd vanwege een lekkage. Met de deeltjesversneller proberen onderzoekers de toestand van net na de oerknal na te bootsen. Het weer, geregeld zon, ook enkele wolkenvelden en later in het noordwesten en westen wat regen.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 Zaba da ba, ba da ba da ba, zap ba ba, da ba da ba, do, zap ba ba ba, zap ba ba ba ba ba ba ba. coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady, oh, you got it.